Kees Groot met het NOS-journaal. De werkloosheid vorige maand was bijna 12% van de jongeren werkloos, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Een jaar geleden had ruim 9% van de jongeren geen baan. De werkloosheid steeg over de gehele linie licht. Vorige maand waren 465.000 mensen werkloos. Dat is 5,9% van de beroepsbevolking. In verschillende steden in Irak zijn bij aanslagen zeker 15 mensen om het leven gekomen. Er zijn berichten over tientallen gewonden. De aanslagen waren onder meer in de hoofdstad Bagdad en in de noordelijke stad Kirkuk. Ook in Bakuba en Samara zijn ontploffingen geweest. In Kirkuk en Samara ontploften twee autobommen. In Bakuba zou het gaan om een zelfmoordaanslag. Daarbij zijn agenten het doelwit geweest. In Schiedam is een hijskraan van zo'n 40 meter omgevallen en op een trambaan terechtgekomen. Er vielen geen gewonden. De kraanmachinist kon op tijd uit de hijskraan komen. Wel is de bovenleiding zwaar beschadigd. Hoe de hijskraan in Schiedam kon omvallen is nog niet duidelijk. Het Nationaal Ouderenfonds opent een platform over het pesten van ouderen. Op het pestenplatform kunnen medewerkers in de zorg initiatieven, ervaringen en kennis uitwisselen. Uit onderzoek blijkt dat één op de 5 ouderen in een woonzorgcentrum wordt gepest door medebewoners. Als voorbeeld wordt genoemd het zetten van een tasje op een stoel om die bezet te houden en het uitsluiten van iemand bij het kaarten. Volgens het Ouderenfonds moeten woonzorgcentra pesten bespreekbaar maken. Het is vandaag de landelijke dag tegen pesten. AVRO-presentatrice Maartje van Wegen stopt ermee. Ze gaat op 1 september met pensioen. Ze heeft dan 41 jaar voor de Nederlandse radio en tv gewerkt. Van Wegen presenteert dagelijks op Radio 4 het programma De Klassieke. Dat is het best beluisterde Radio 4-programma. Daarvoor was ze onder meer omroepster, spelleidster, presentator van het NOS-journaal en verslaggever Koninklijk Huis. Het weer op steeds meer plaatsen buien met soms veel regen. Het wordt een graad of 13, ook morgen buien en ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolanda van den Velden van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Eembrugge 3 kilometer. A1 richting Amsterdam voor knooppunt Hoeflaken 3. De A4 Delft richting Amsterdam voor het knooppunt Prins Klausplein 2 kilometer. A9 Alkmaar Amstelveen bij Battenvoerdorp 2. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug 5 kilometer. A12 Utrecht richting Den Haag voor Den Haag Madeveld 3. A13 Rotterdam richting Den Haag bij Delft Zuid 2 kilometer. En richting Rotterdam bij de Alfred Berkel een rode reis ook 2. A A27 Almere-Utrecht voor heel Hilversum 3 kilometer, dat is een aanrijding. De rechte reishok is dicht. A28 Zwolle-Utrecht bij Amersfoort 3 en op de N14 de Noordelijke Randweg.